12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Eindexamenscholieren hebben steeds minder kennis van de grammatica van de Nederlandse taal. Onderzoekers van de Universiteit Gent zeggen dat de kennis van zinsontleding alarmerend is gedaald. Ze herhaalden een onderzoek uit 2008 onder een paar honderd leerlingen. Toen haalde nog bijna 30% van de Nederlandse scholieren voldoende voor de grammatica-vragen. Nu is dat nog maar 11%. Bij Vlaamse scholieren daalde het percentage van 60 naar 40 procent. De oorzaak van het gebrek aan kennis van de grammatica is niet onderzocht. Bij een mogelijke aanslag in een bar in Mexico zijn minstens 23 doden gevallen... en 13 bezoekers zwaar gewond geraakt. Ooggetuigen zouden hebben gezegd dat een groep mannen de bar binnendrong... begon te schieten en met molotovcocktails gooide. Daarna brak er brand uit. Het Mexicaanse Openbaar Ministerie zegt de brand als een terreuraanval te beschouwen... en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dit niet onbestraft blijft. Twee piloten van een historisch propellervliegtuig... dat vorig jaar neerstort in Zuid-Afrika... waren niet bevoegd om ermee te vliegen. Dat staat in een rapport van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit... dat in handen is van Omroep Flevoland. Het vliegtuig maakte een testvlucht... voor het naar het aviodroom in Lelystad zou vliegen. Kort na het opstijgen kwam er vuur uit een van de motoren. Het vliegtuig stortte neer. Een inzittende kwam op. Eerder concludeerde de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit al... dat de piloten niet de juiste noodprocedure hebben gevolgd. En trainer Frank de Boer heeft met zijn ploeg Atlanta United FC... de Amerikaanse beker gewonnen. In de finale werd Minnesota met 2-1 verslagen. Het is de tweede prijs voor de Boer bij Atlanta... na een moeizame start van het seizoen. In de competitie ligt Atlanta nog op koers voor de landstitel. En dan het weer. Het is vrij zonnig en opnieuw warm. 25 graden aan zee tot een tropische 32 graden landinwaarts. In het zuidwesten kan er nog een onweersbui vallen. Vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer en windstoten. Morgen wordt het wat koeler met 21 tot 26 graden, maar het blijft wel droog. Zaterdag wordt het opnieuw... ZFM, verkeersupdate.